7 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Nederlanders die terugkomen uit landen waar veel coronagevallen zijn... moeten vrijwillig twee weken in thuisquarantaine blijven. Die oproep doet het kabinet. Het gaat bijvoorbeeld om vluchten uit New York. Die stad is de brandhaard van de corona-uitbraak in de VS. Premier Rutte riep Nederlanders weer op om komend weekend... zo min mogelijk naar buiten te gaan. Hij wil niet dat het verwachte mooie weer leidt tot een nieuwe piek in de coronabesmettingen. Rutte deed ook een oproep aan Duitsers en Belgen om niet met Pasen naar ons land te komen. Maar er komt voorlopig geen verbod, benadrukte Rutte. Kinderopvangorganisaties maken zich zorgen over de toenemende vraag naar opvang. Als de maatregelen van het kabinet niet worden verlengd eind april... zijn de scholen juist dicht vanwege de meivakantie. De branche is bang dat ouders dan gebruik gaan maken van buitenschoolse opvang... om zelf dingen te gaan ondernemen. De branche vindt dat er duidelijkheid moet komen van het ministerie van Sociale Zaken. Een eerste gesprek met staatssecretaris Van Ark leverde nog niks op. Op de grootste versmarkt van Frankrijk wordt een mortuarium ingericht... voor lichamen van overleden coronapatiënten. Omdat de mortuaria in Parijs de vele doden nu niet aankunnen... heeft de politie een van de gekoelde voedselhallen gevorderd in Rangis... ten zuiden van Parijs. In Frankrijk zijn alle markten verboden. Voetbalclubs AZ en PSV willen net als Ajax dat de eredivisie per direct wordt stopgezet. De clubs uit Alkmaar en Eindhoven hebben dat vanmiddag laten weten aan de KNVB. De directeur van AZ noemt het afmaken van de competitie gezien de coronasituatie van ondergeschikt belang. De KNVB zei gisteren dat het de eredivisie in de zomer wil laten uitspelen. Het weer, vanavond bewolkt en plaatselijk wat lichte regen. In de loop van de nacht droog met opklaringen. Minima tussen 0 en 5 graden. Morgen afwisselend zon en wolken met smiddags kans op een bui. Het wordt 8 tot 11 graden.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 Both. It's funny, we both listen. Both. It's a blessing, cause we both get it. Both. You the best thing, and I don't need a witness. I'ma find me a ring and pray it's perfect fitted. Perfect. perfect. Picture perfect, you don't need no filter.